What are you gonna do now that this twister has taken all that's dear to you? The old man just smiles. Boy, let me tell you something. This ain't nothing. He said, I lost my daddy when I was eight years old. best friend in my left hand in a no-win situation in a place called Vietnam. And last year I watched my loving wife a 50 years waste away die, and I Said I learned at an early age there's things that matter, and there's things that don't. So if you're waiting here for me to cry, I hate to disappoint you, boy, but I won't. Then he reached down in the rubble and picked up a photograph, wiped the dirt off of it with the hand that he still had.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 De verkiezingen worden gezien als een graadmeter voor de populariteit van president Sarkozy. Bij de eerste ronde verloor de centrumrechtse partij van Sarkozy veel stemmen... en verwacht wordt dat hij ook vandaag weinig stemmen zal krijgen. De linkse oppositie lijkt de grote winnaar van deze verkiezingen... en ook het extreemrechtse Front National van Le Pen krijgt er stemmen bij. Israël begint voorlopig niet met de bouw van 1600 woningen in Oost-Jeruzalem. Daarnaast wordt de blokkade van de Gazastrook minder streng... en wordt een aantal Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Dat hebben Israëlische ministers gezegd tegen journalisten... Een officiële verklaring is er nog niet. besluit om de bouwplannen in bezet gebied voorlopig te bevriezen komt na zware Amerikaanse druk. Amerika staat erop dat Israël een gebaar van goede wil maakt naar de Palestijnen die woedend zijn over de, over de bouwplannen. Premier Netanyahu reist vandaag naar de Verenigde Staten. besluit om in Oost-Jeruzalem te bouwen leidde tot een dieptepunt in de onderlinge betrekkingen en een verdere stagnatie van het vredesproces. VN-chef Ban Ki-moon is in de Gazastrook. Op IJsland zijn honderden mensen geëvacueerd na de uitbarsting van een vulkaan bij een gletsjer. Aanvankelijk werd gemeld dat de vulkaan onder de gletsjer actief was geworden, maar dat is niet zo. Wetenschappers zijn over het gebied gevlogen en hebben vastgesteld dat de uitbarsting ernaast was. Daardoor lijkt de kans op overstromingen door smeltend gletsjerijs kleiner. De vulkaan ligt op 160 kilometer van de hoofdstad Reykjavik. Het is bijna 200 jaar geleden dat de vulkaan voor het laatst actief was. Het weer, de regen trekt naar het zuidoosten en vanuit het noordwesten klaart het op. In Limburg blijft het lang bewolkt.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 En goedemorgen luisteraars verder buiten. Zoals in uh, eh, Boetangen, Dokkum, Brabant, Peking en zelfs Brazilië. Vandaag is het 21 maart en dat betekent dat kalenderwijs de winter voorbij is en het voorjaar begonnen. Wees dus niet verbaasd als de spring zo af en toe opduikt in dit jazzmenu. Zoals al meteen e-, in het eerste nummer. Gespeeld door de big band van Jill Evans met als solist zijn favoriete trompetist Miles Davis. Spring is hier. Als het eenmaal lente is, stromen ook de zomervogels weer naar ons land toe. Zoals de veldleverik, de skylark. Hier mooi op de piano uitgetekend door dat toetsengenie El Garner. Als het voorjaar wordt, begint het leven weer te tintelen. Terrasjes kunnen worden uitgezet. En het wordt weer tijd voor de muziek van de Braziliaanse George Gershwin. Jawel, Antonio Carlos Jobim die de lichtvoetige zongt uit zijn mouw schudde en veel mooie muziek in de jazz heeft nagelaten. Bariton-saxofonist Jerry Mulliken componeerde zelfs een stuk voor Tom Jobim. En dat wordt hier, hier gespeeld door de Three Bariton Saxophone Band. Theme voor Jobim. sensitive. I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. I just turn and stare in icy silence. What was I to say? What can you say when our love affair is over? love affair is over. Ah, she's gone away, and I'm alone with the memory of her last look. Vague and drawn and sad. turn and stare in icy silence. What was I to do? What can one do when our love affair is over? dat was Antonio Carlos Jobim zelf. Samen met de soms op de jazz overgestapte popster Sting in de mooie compositie How Insensitive. Uiteraard van de hand van Jobim. Snuffelend in mijn verzameling ontdekte ik een cd waarvan ik niet meer wist dat ik die ooit had gekocht. Opname van Jazz at the Philharmonic uit 1957 met onder andere Stan Getz en J.J. Johnson. Beide laat ik horen. Eerst maar de hardbop-trombonist J.D. Johnson in een mooi uitgesponnen Yesterdays van Jerome Kern en Otto Harbach. In het kader van de belofte van Hans Sandbergen en mijzelf om wat meer Ella Fitzgerald te laten horen, was dit een Ella in optima forma. Met een onnavolgbare speelsheid zong zij They Can't Take That Away From Me, begeleid door een trio onder leiding van pianist Tommy Flanagan. Nederland heeft ontzettend goede jazzmuzici. Dat blijkt ook elke keer weer tijdens de concerten in de krocht van de stichting Jazz in Zandvoort de Nederlanders zijn dan ook veel gevraagd in het buitenland. Maar gelukkig hebben zij tijd om af en toe de studio in te duiken. Dat deed in 1997 ook Johan Plomp met zijn Small Big Band... om onder andere een jazzklassieker van tenor-saxofonist Benny Golson op te nemen. Along Came Betty. Een echt hard nummer dat door de Band soepel wordt gespeeld... met een hoofdrol voor trompetist Ruud Breuls. little slow, reviving that music it made in my heart. Time heals all things. I needn't cling to this fear. It's merely like a spring will be a little late. fear It's merely that spring weather away a little late this year. Een overbekende song uit 1943 van Frank Lusser. Gezongen door Anita O'Day en begeleid door vibrafonist Cole Chader. Spring will be a little late this year. Laten we hopen dat dat een vergissing is. Ik liet al een optreden horen van J.J. Johnson op een van die beroemde Jazz at the Philharmonic concerten waarmee Norman Granz de jazz dichter bij de gewone man en vrouw wilde brengen. Tijdens datzelfde concert in 1957 trad ook de Noord-saxofonist Stan Getz op. Hier is hij met de mooie ballad It Never Entered My Mind. Mm-hmm. MUZIEK Dat was op verzoek nog weer eens een optreden van Good Old Harry James. Een trompetist die eh, bijna niet meer wordt gedraaid. En James was een echte speler en daarnaast een uitstekend bandleider in de swingperiode. Hij speelde altijd met een kracht alsof zijn instrument verstopt was, met allerlei trilletjes. En hier was hij te horen in een Ellington nummer Don't Get Around Much Anymore. Het verzoek was om wat meer trompetisten van vroeger te draaien. Nou, wat dachten jullie van Howard McGee, een tijdgenoot van Harry James? Hij was naast Dizzy Gillespie een van de eerste trompetisten. Enorm vlug met de vingers op zijn instrument. Luister naar hem in een door hemzelf geschreven ballad, Shades of Blue. Howard McGee. Het eerste uur is alweer bijna voorbij. Zo af, zo af en toe klonk het geluid van de lente. Het jaargetij dat ook het hart doet opbloeien. De liefde. Maar wat is dat eigenlijk, liefde? What is this thing called love? Tot nieuws en reclame proberen bariton-saxofonist Jerry Mulliken en tenorspeler Ben Webster dat aan ons uit te leggen. Tot zo.